Katrien Straatman met het NOS-journaal. filters in hun bestelwagens. Blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma 1 Vandaag. Borens zou de roetfilters uit hun dieselwagens hebben gehaald... om kosten te besparen, iets dat bij wet verboden is. 1 Vandaag huurde als proef 9 bestelwagens bij zes verschillende vestigingen. Zeven van de negen hadden geen roetfilter meer. Zonder roetfilters stoten moderne dieselmotoren tot wel 50 keer meer roet en fijnstof uit. Maar ze zorgen ook voor een hogere brandstofverbruik. Borent ontkent dat de roetfilters bewust zijn verwijderd en zegt dat ze zijn gestolen. Justitie in het zuiden van Duitsland klaagt over het toenemend aantal asielzoekers dat terrorist zegt te zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar gaven bij de pakketten in Karlsruhe en Stuttgart 159 mensen zichzelf aan. In heel 2017 waren dat er 300. Mensen doen zelf aangifte om te voorkomen dat ze terug moeten naar hun land van herkomst. Hangen het justitieonderzoek worden ze niet uitgezet. Het is lang niet altijd mogelijk te achterhalen of een verdachte de waarheid heeft gesproken. In het zuiden van Duitsland is pas bij vier van dit soort aangiftes het onderzoek ook echt afgerond. Het Chinese sociale netwerk Weibo heeft de beslissing teruggedraaid om berichten, afbeeldingen en video's over homoseksualiteit te verwijderen. Vrijdag werd een grote opschooncampagne aangekondigd. Daarmee wilde Weibo naar eigen zeggen een duidelijke en eendrachtige gemeenschap creëren. Op het besluit volgde een golf van protest in China. Gebruikers van het sociale netwerk schreven dat het in strijd is met de wet die rechten van minderheden beschermt. Weibo laat vandaag in een verklaring weten dat berichten over homoseksualiteit niet langer verwijderd zullen worden. Weibo is met 300 miljoen gebruikers in China het grootste sociale netwerk.